Hij heeft tegen informateur Roosentaal gezegd meer te zien in een coalitie van zijn partij met VVD, D66 en GroenLinks, de Paars Plus variant. Cohen zei dat hij de onderhandelingen over Paars Plus echt wil ingaan met de inzet om er een succes van te maken. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden gedaald. Volgens het CBS is de Nederlandse consument pessimistischer geworden over de economie. Wel geven Nederlanders iets meer uit, maar het geld wordt niet besteed aan duurzame goederen, zoals auto's, kleding en schoenen. In een huis in het Belgische Genk zijn vier stoffelijke overschotten gevonden. Het zijn een man, een vrouw en twee kinderen. Volgens de Vlaamse omroep VRT gaat het om een familiedrama. De politie ging in de woning kijken omdat de vader al enkele dagen niet op zijn werk was verschenen. Nadere details zijn nog niet bekend. De politie heeft op het Centraal Station in Amsterdam een Brit aangehouden in verband met het bezit van kinderporno. Tegen de man van 43 jaar was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De politie was getipt door Britse rechercheurs die wisten dat de Brit op het Centraal Station was. De Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie werken al langer samen met Britse instanties om criminelen uit Groot-Brittannië op te pakken. De afgelopen maanden heeft dat meerdere keren tot successen geleid. Het aantal doden door het etnisch geweld in Kirgizië ligt veel hoger dan gemeld. Volgens interim-president Otun Bayeva zijn er mogelijk 2000 mensen om het leven gekomen. Het officiële dodental staat op 191. Veel slachtoffers zouden volgens moslimtraditie direct zijn begraven. Het geweld speelde zich vooral af in de zuidelijke stad Osh, waar veel huizen zijn vernield en tienduizenden Oezbeken op de vlucht zijn geslagen.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 Hello, hello, that's enough for you me. Can move in, I won't ask where you've everybody has a past. When we're getting out of bed getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. enough for